Dat leidde tot onrust op de financiële markten. Verder was de bank bijna 100 miljoen kwijt aan allerlei heffingen voor banken, zoals de bankenbelasting. Het wordt makkelijker om zogeheten maaltijdboxen op te zeggen. Abonnees op zo'n box krijgen op vaste dagen een doos in huis... met erin ingrediënten en recepten voor gerechten die klanten zelf kunnen maken. Toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt kreeg steeds meer klachten van consumenten... die ongewild vastzaten aan hun abonnement. Op aandringen van de toezichthouder worden de klanten nu duidelijker gewezen... op de wettelijke bedenktermijn van twee weken. De afgelopen jaar zijn er minder botsingen geweest met weginspecteurs. Het komt door maatregelen die zijn genomen tegen het negeren van een rood kruis. In 2014 waren er nog 21 aanrijdingen met de gele pick-ups van weginspecteurs. Vorig jaar is dat aantal gehalveerd tot 10. De kansspelautoriteit wil dat app stores tientallen gokapps verwijderen. Het gaat om gokapps in de winkels van Apple en Google... waarmee met echt geld kan worden gegokt op telefoons. In Nederland mag dat niet onder de huidige wetgeving. Als de apps niet worden verwijderd... kan de kansspelautoriteit boetes uitdelen. De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen, staat in een rapport van Milieudefensie. Uit metingen blijkt dat er op zeker elf plaatsen in het land meer stikstofdioxide in de lucht zit dan toegestaan. Onder meer de Stadhouderskade en de Valkenburgerstraat in Amsterdam, de Parallelweg in Maastricht, de Hoefkade in Den Haag en de Koolsingel in Rotterdam scoren onder de maat. Het weer. In het noorden is er bewolkt met kans op wat regen. In het zuiden meer zon. Later vandaag ook wat meer wolken in het zuiden. Kunnen dan wat buien vallen met kans op hagel of onweer. Door 22 tot 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad en die zijn vooral te vinden bij Rotterdam. Op de A15 Europort Gorkum tussen knop het Benelux en knop het Ridderkerk 8 kilometer. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij. De A15 Rotterdam-Gorkum vervolgens bij Sliedrecht-West 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken minder. Omrijden kan via Breda. Op de A15 Nijmegen-Gorkum staat bij Geldermalsen 6 kilometer file. En van Gorkum naar Rotterdam vervolgens bij Papendrecht nog eens 5. Dat zijn de kijkers naar het ongeluk op de rijbaan vanuit Rotterdam.